En gedurende twee uur hoor je de informatie die ons bezorgd werd door het lokaal bestuur van Kruiweken. En normaal gezien zijn Leo en Nikki de gastheer en gastvrouw van dit programma. Maar per uitzondering zal je het vandaag met mij moeten stellen. We hebben heel wat informatie die we moeten meedelen vanmiddag. Maar het is niet alleen informatie die je te verwerken krijgt. Want het is immers middag. En vele mensen zitten al aan tafel of zijn bezig met de voorbereiding van het middageten. En daar hoort wat muzikale saus bij. Daar gaan we ook voor zorgen. Relax, de komende twee uren ben je in goede handen. Radio Barbier, Barbier, Barbier. En met wat we allemaal in het radionieuws te horen krijgen, zou een mens toch beginnen denken dat we in een hele wilde wereld leven. Dit is Wild World van Yusuf, maar toen nog gewoon Cat Stevens. start something new. And it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna my heart in two. Because I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad and beware. beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. remember you like a child girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. And it's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. And I'll always remember you like a child. In deze Kruibeke informeert gaan we het nog hebben over apostelbrokken, het tellen van huismussen, de werken aan de brug over de E17, de doortocht van de Ronde van Vlaanderen, de barbiergidsen en nog zoveel meer. Maar straks, na de plaats van Christine Hearst, gaan we eerst een keertje winkelen op de lokale markt. If I walk down this hallway tonight, it's too quiet, so I pad through the dark. call you on the phone. Push your old numbers and let your house ring till I wake your ghost. Let him walk down your hallway. It's not this quiet. Slide down your receiver, sprint across. Follow my number, slide into my hand. It's the blaze across my nightgown. It's the phone. I think last night you were driving circles around me.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 Op maandagmorgen doen we dat in Ruppelmonde. Op eh, woensdagmorgen is Kruibeke aan de beurt. En één keer in de maand op zaterdag dan is het Boerenmarkt op het Koningin Astridplein in Basel. En in de maand april worden die markten extra in de kijker gezet en is er ook extra animatie. En daarbij is er een prijzenpot van 250 euro te verdelen geschonken door het lokaal bestuur van Krijbeke en enkele deelnemende handelaars. En gedurende de maand april ontvang je op de markt dan een invulkaart. En die kan je dan, nadat je die hebt ingevuld natuurlijk, deponeren in de urne die ter plaatse zal voorzien zijn. En er is ook aan de moderne digitale medemens gedacht, want eh, er is een app, een app op je telefoon en dan kan je bij elk kraam een QR-code scannen. En dan kan je op die manier ook deelnemen. In de laatste week van april worden dan per markt de winnaars bekendgemaakt. In Ruppelmonde is dat al op maandag 25 april. In Kruibeke op woensdag 27 april. En in Basel, ja, dan moeten we iets langer wachten. Daar kennen we de winnaar op de boerenmarkt van zaterdag 7 mei. En wil je graag wat meer info? Dat kan. Kijk dan maar even op de website van de gemeente Kruibeke. in deze Kruibeken informeert hebben we uiteraard ook aandacht voor de muziek die uit ons eigen Belgeland komt. Dit plaatje heet Pils en is recent werk van Selassou. I can't do it, can't feel a thing I'm numb. All I do is wait, is there something wrong with me? Honestly I don't get as high when I'm at a can't go on like this, and now I blew it. I think I took out the fun, and yes, hell made me lose my attitude. I know I won't get as high when I'm at it again, and I can't go on like this. I'm useless. Someone wake me up from this life, yeah. I wish that I could feel something, but the bills do what they do. vacature bij het lokaal bestuur van Kruibeke. Als je graag wil gaan werken bij de gemeente Kruibeke, dat kan, want er is een vacature voor een elektricien. Een voltijdse baan is dat van onbepaalde duur. En wat moet je dan allemaal doen? Wel, eh, je staat in voor de installatie en het onderhoud van elektrische en technische installaties in onze gemeentelijke gebouwen. En daarnaast voer je nog de nodige controles en herstellingen uit. En je bent bereid om te assisteren bij kleine onderhoudswerken. Van de ploeggebouwen is dat. En dan eh, stel je je natuurlijk indien nodig flexibel naar werkuren op. Je bent eh, al in het bezit van een rijbewijs B. En je volgt een opleiding elektriciteit, elektromechanica of elektronica. Of nog beter nog, je hebt die opleiding al afgerond. Als je graag wil solliciteren voor die plaats, wel dan, eh, of je wil gewoon wat meer informatie over die functie, dan neem je best contact op met de personeelsdienst van de gemeente Kruijbeke. Of je kijkt natuurlijk ook maar even op de website van de gemeente Kruijbeke, daar bij de vacatures. Radio Barbier, Barbier, me courbe le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes de reflet de ciel bleu, de mirages. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins quand on parle de fille et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant, de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma dit de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords sans bagage et le cœur libéré, en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays merveille. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, la, la, la, la, la. dat was een van de minder bekende werken van Charles Aznavour. En de man zou dit jaar 98 geworden zijn, maar helaas, hij is ons al ontvallen in 2018. Gelukkig hebben we zijn muziek nog. Het was uh, alleszins een traditionele zanger. Dat kan je niet zeggen van Youssef, want die is vermoedelijk 25, maar dat weten we eigenlijk niet zeker, want zijn geboortedatum is niet officieel vastgesteld. En hij komt er eh, openlijk voor uit dat hij biseksueel is en hij hoopt daarmee bij die doelgroep goed te scoren. Duidelijk een artiest van de nieuwe generatie dus. Hier horen we hem in It's Been a Little Heavy Lately. alvast grap voor eh, volgend weekend, want dan is het Huismussen Tel Weekend van Vogelbescherming Vlaanderen. We laten dat alvast even verder uitleggen door de mensen van de Mussenwerkgroep zelf. Ga tijdens het Huismussentelweekend Weekend 5 tot 10 minuutjes buiten staan, in je tuin of op je terras. Doe dit liefst in de ochtend, want deze kleine zangvogels zijn vroeg uit de veren. Bij slechte weersomstandigheden zingen ze minder. Wacht dan even op beter weer. Om huismussen te tellen, luister je aandachtig naar het gezang van de mannetjes. De vrouwtjes horen we in deze periode namelijk niet. Een huismusmannetje klinkt zo. Noteer het hoogste aantal huismussen dat je tegelijk hoort chilpen. Op die manier voorkomen we dat je hetzelfde vogeltje dubbel telt. Geef je telling door via het formulier op www.mussenwerkgroep.be. Heb je geen enkele huismus gehoord? Ook dat is heel waardevolle informatie die je mag doorgeven via het formulier op de website. Waarom kunnen we jouw hulp nu zo hard gebruiken? De huismussenpopulatie gaat de laatste jaren sterk achteruit. En om die daling tegen te houden, moeten we de populatie in Vlaanderen opvolgen. En dus stellen dit jaar verzamelen we deze data al voor de twintigste keer op rij. Daarbij zijn ook herhaalde tellingen van belang. Telde je dus vorig jaar ook al huismussen? Doe dan zeker opnieuw mee. Uiteraard zijn ook alle nieuwe tellers onmisbaar. De huismusjes danken je voor je bijdrage. En wil je graag wat meer info? Dat kan uiteraard via de website mussenwerkgroep.be of via de website van de gemeente Kruibeke.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 En we hebben dat nu twee jaar moeten missen, maar eindelijk gaan we terug aanknopen met de traditie. De voetwassing en de evocatie van het laatste avondmaal die vinden plaats in de kerk Onze Lieve Vrouw Bezoeking in Ruppelmonde op Witte Donderdag. Dat start daarom om drie uur in de namiddag. En dan direct daaraan sluitend volgt dan het traditionele werpen van apostelbrokken. Dit jaar voor het eerst van op het balkon van het nieuwe stadhuis. En ben je benieuwd wie dit jaar als nieuwe hedendaagse Cornelis wordt verkozen? Wel, kom dan zeker een kijkje nemen aan het stadhuis op het Mercatorplein op Witte Donderdag 14 april 2022. Het begint eigenlijk allemaal om drie uur in de kerk en daarna aansluitend apostelbrokken. En zoek je nog wat meer informatie? Kijk dan maar even op de website van de gemeente Kruijbeke. Radio Barbie, Radio Barbie, Radio Barbie. hebben zo dadelijk in deze Kruibeek informeert ook nog nieuws over de brug over de E17 aan de Kruibekensteenweg. Die gaat men renoveren.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 Verkeersinformatie door het lokaal bestuur van Kruibeken. Het is weer zover. Er zijn werken aan de wegen in Kruijbeke. En eh, al zeer snel hoor, want het is eh, vanaf nu maandag dat het agentschap Wegen en Verkeer start met een grondige renovatie van de brug eh, aan de Kruijbeke Steenweg over de E17 in Kruijbeke. En zowel de bovenkant als de onderkant van die brug die worden volledig vernieuwd. Er komt een nieuw wegdek, de voegen van de brug worden vernieuwd, de brug krijgt een nieuwe waterdichting en de brugrand en de onderkant die worden ook vernieuwd en hersteld. Men doet het dus deze keer echt heel erg grondig. Er zijn omleidingen, ja wat dacht je? De fietsers die moeten omrijden via de Beverenstraat, de Nieuwe Veldstraat, dan de brug over de Veldstraat over de E17 en de herbaan en dat in beide richtingen. Maar ben je met de auto, dan eh, word je anders gestuurd. Dan ga je via de Burgstraat, de oude herbaan, de industriezone, de brug over de Galgenstraat en dan eh, de Schaarbeekstraat en de Herbaan in beide richtingen. Op de E17 zelf, ja, er zal er voorlopig geen hinder zijn voor het verkeer, behalve dan echt op het einde van de werken, wanneer de aannemer werkt aan de onderzijde van de brug, maar dat wordt tegen dan nog wel op tijd aangekondigd. Het begint allemaal vanaf nu maandag en als je op voorhand al eens wil gaan kijken van hoe bijvoorbeeld het omleidingsplannetje eruit ziet, wel, ga dan maar even kijken op de website van de gemeente Kruibeke. Radio Barbier, Barbier. Kruibeke. We gaan het eh, straks in deze Kruibeek informeert ook nog hebben over de Ronde van Vlaanderen. Want dat eh, begint ook, enfin, dat is nu dit weekend eigenlijk al, maar daar eh, hebben we straks wel meer details over. Uit in Kruibeek, alle info in één magazine. We gaan ook nog iets zeggen over de raadszittingen van het gemeentebestuur van Kruibeke. Of het lokaal bestuur moet ik dan eerder zeggen. De barbiergidsen, daar gaan we ook nog iets over vertellen. En ja, last but not least, ook iets over de lentepoets in onze gemeente. Maar dat mag je allemaal verwachten straks na één uur. Jack and Diane. Two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star. Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between her knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Say. Long after the thrill of living is gone, they walk on. Jacks his back, clicks thoughts for the moment, scratches his head and does his best, James Dean. Well, then there, Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jack Jackie say, uh, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Oh yeah, I say life goes on long after the thrill of living is gone. of living is gone. Oh yeah, they say life goes on long after the thrill of living is gone. A little ditty about Jack and Diane. Two American kids doing best they can. Radio Barbie, Radio Barbie, Radio Barbie, Radio Barbie. here. I wish this would be over now, but I know that I still need you here.